Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het was dit weekend echt veel te druk. Dat zegt de voorzitter van de veiligheidsregio's. In meerdere steden stroomden winkelstraten vol met Nederlanders... die graag Sint, Kerst en Black Friday cadeautjes wilden kopen. Maar er zaten ook een hoop dagjes mensen uit België bij. Met lekker aan het shoppen? ja maar vindt u te druk nu eh, eigenlijk? Ja, een beetje. Maar waarom bent u dan toch gekomen? Eh, omdat in België alles is gesloten. De drukte was vooral te merken in steden in het zuiden, als Eindhoven, Breda en Maastricht. Vandaag praten de burgemeesters met het kabinet over mogelijke maatregelen. Het is nog steeds niet duidelijk wie er achter de vuurwerkbom zit die gisternacht ontplofte bij het huis van de burgemeester van Woensdrecht. De voordeur is vernield, niemand raakte gewond. Wel is de burgemeester natuurlijk geschrokken, vertelt zijn collega uit Tilburg. Wat er gebeurd is, is natuurlijk heel verschrikkelijk. Eh, zo'n vuurwerkbom eh, voor je huis. Hoe haal je het in je hoofd, was ook mijn reactie naar de onbekende daden... om ergens in een woonwijk eh, zo'n vuurwerkbom neer te leggen bij een voordeur. De politie denkt dat de vuurwerkbom expres op die plek is neergelegd... en houdt het huis van de burgemeester extra in de gaten. Nieuw-Zeeland sleept een hoop mensen voor de rechter... na de dodelijke vulkaanuitbarsting op White Island bijna een jaar geleden... Onder meer tien organisaties zouden te veel risico's hebben genomen. Het was al duidelijk dat de vulkaan rommelde, maar toch werden er nog toeristen naar het eiland gebracht om de krater te beklimmen. 22 mensen overleefden de uitbarsting niet. En een pittig potje voor PSV gisteravond. In de eredivisie wonnen ze thuis met 1-0 van Sparta. Zo klonk het bij de omroep van Eindhoven. PSV nu niet op voorsprong komt in eerste instantie. Wel op voorsprong komt in tweede instantie. Want ook Malen mist een penalty. Maar hij is alert in de rebound. En weet daar Okoye toch in die tweede instantie heel rustig te blijven. En die bal tussen de palen te schieten. Ja, door Donjel Malen dus. Hij nam een penalty en scoorde in de rebound. Eerder op de dag Won won AZ voor de vierde keer op rij. De dus wonnen de uitwedstrijd tegen Heracles met 2-1. Andere uitslagen, Feyenoord FC Utrecht 1-1. Groningen-Willem 2 werd 1-0. En Vitesse won thuis met 2-0 van Fortuna Sittard. Het weer, ga je met de auto, dan kan het zijn dat je even moet krabben. Op veel plekken vriest het. Vandaag bewolkt, beetje regen in het westen, beetje zon in het oosten. Het wordt 8 graden langs zee en 2 graden aan de grens met Duitsland. ZFM, verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A7 den oever richting Zaanstad tussen Wochtem en Purmerend Noord 7 kilometer file. Door een ongeluk 20 minuten vertraging.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 In sommige binnensteden moesten winkels eerder dicht omdat het te druk was. In het zuiden kwam dat onder meer door toeloop van Belgen. Het aantal mensen in de bijstand is in het derde kwartaal iets toegenomen. Het waren er 423.000. Dat zijn er 7.000 meer dan een jaar eerder, meldt het CBS. De stijging was het grootst bij jongeren onder de 27. En Joe Biden is geblesseerd geraakt bij het spelen met zijn hond. De 78-jarige Biden gleed uit en bezeerde zijn enkel. In januari neemt hij het stokje over van Trump. Het weer nog, eerst kans op wat gladheid, verder toenemende bewolking... en later van het westen uit af en toe regen. Het wordt 3 tot 8 graden. mamacita, mamacita, qué bonita, mamacita. Mamacita, mamacita, qué bonita, mamacita. Ella mamacita, mamacita, qué bonita, mamacita. Put me in the mix, put me in your vida, put me on top. ponme arriba. Put me in, put me in, put me in between ya. Mami got the fire and I got the gasolina. Mueve mami wasabi. Hey. I know I got you wet like tsunami. Hey. I wanna make you my princess. Hey. Where you wanna go? What interests ya? Give me that mundo to impress ya. If you're hot, baby, let me undress ya.